uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn inmiddels meer dan 100 doden geteld na de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui. Dat heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat bekendgemaakt. Er zijn zo'n duizend hulpverleners van over de hele wereld op het eiland. Ruim een kwart van het getroffen gebied is inmiddels doorzocht. Inwoners van Maui kunnen een eenmalige vergoeding van 700 dollar krijgen van de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse militair die vorige maand tijdens een rondleiding vanuit Zuid-Korea naar Noord-Korea vluchtte en daar werd opgepakt, was volgens het Noord-Koreaanse regime gedesillusioneerd over de ongelijkheid in de VS. Pyongyang beweert dat de 23-jarige Travis King negatieve gevoelens heeft over het Amerikaanse leger vanwege de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie die hij zou hebben ervaren. King zou mogelijk asiel willen aanvragen in Noord-Korea. Of er iets van de beweringen klopt, is niet te checken. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een computer een herkenbare versie van een Pink Floyd-nummer te laten maken... op basis van de hersenactiviteit van luisteraars. Een computermodel bouwt die gegevens om naar muziek. De wetenschappers lieten een groep mensen luisteren naar Another Brick in the Wall van Pink Floyd... terwijl elektroden hun hersenactiviteit vastlegden. Op basis van die gegevens kwam de computer met een nummer dat duidelijk als Pink Floyd te herkennen is. De studie geeft volgens wetenschappers meer inzicht in hoe muziek wordt verwerkt in ons brein. PSV heeft zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bos won in Oostenrijk van Storm Graz met 3-1... nadat ze vorige week in Eindhoven ook al met 4-1 hadden gewonnen. De volgende tegenstander in de voorrondes is Rangers FC uit Glasgow. Het weer, de dag begint zonnig en het zuiden meer bewolking met later ook wat regen en het wordt maximaal 25 graden.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 Sinds oktober vorig jaar zijn zeker drie Russische journalisten en activisten in het buitenland vergiftigd. Volgens een Letse krant gaat het om journalisten die naar Duitsland, Georgië en Tsjechië waren gevlucht. Het weer, de dag begint zonnig, in het zuiden meer bewolking, met later ook wat regen en maximaal 25 graden.